Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Na een referendum in Tunesië is een grondwetswijziging aangenomen... die de president meer macht geeft. Dat terwijl de opkomst minimaal was. Iets meer dan een kwart van de kiezers kwam opdagen. Ze stemden volgens een exit poll wel massaal in met het referendum. Er was geen minimumpercentage afgesproken voor de opkomst... waardoor de nieuwe grondwet in Tunesië ook echt wordt ingevoerd. President Said wil die gebruiken om op eigen houtje wetten in te voeren... en de premier te benoemen. Amerikaanse brandweerlieden krijgen langzaam maar zeker controle over de grote bosbrand in de staat Californië. Het is de brandweer gelukt om de verspreiding van de brand richting het oosten te stoppen. Dat komt onder meer door de inzet van 2500 brandweerlieden. En ook is de wind afgenomen, waardoor blusvliegtuigen hun werk beter kunnen doen. De zogenoemde Oak Fire bij het Yosemite National Park is de grootste bosbrand in Californië van dit jaar vrouwelijke leden van het Amsterdam Studentenkoor zijn woedend over seksistische speeches die zijn gehouden tijdens een herendiner ter ere van een lustrumviering. Een stukje van een van de toespraken bij de mannen is op videowebsite Dumpert gezet. En daarin is te zien dat vrouwen worden bestempeld tot hoeren. Vrouwelijke leden hebben een brief aan het bestuur geschreven... waarin staat dat ze klaar zijn met dit seksisme. De rector van de vereniging is geschokt en zegt dat er consequenties gaan komen. In de Canadese stad Langley heeft een man het vuur geopend op vier daklozen. Twee slachtoffers zijn overleden. De andere twee zijn ernstig gewond. De dader is door de politie doodgeschoten. De slachtoffers zijn op vier verschillende plekken gevonden in de stad... die ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Vancouver ligt. Over het motief van de dader is niets bekend. Het weer, trekken buien over het land en het koelt af naar zo'n 15 graden.